In deze vorm dan. Ehm, dat betekent dus dat eh, al die muziek die je hier hoort. Als het gaat om singer-songwriters of wat dan ook. Dat die gaan verdwijnen naar de donderdagavond. bij Alternative FM gaan we daar aandacht aan besteden. Elke tweede en vierde donderdag van de maand zit daar gewoon alles wat je hier hoort. dan verstopt. Dus het programma zoals het omschreven wordt. Rockprogramma dat is het dus al lang al niet meer van Alternative FM. Per 1 september wordt daar dus gewoon dit aan toegevoegd. Heeft alles eh, te maken eh, dat eh, deze jongen nog wat klussen gaat doen op de, de zondagmiddag. En ja, dan, ik, daar kan ik geld aan verdienen. Dus ja, dan moet je dus een keuze maken in het leven. En de keuze is dan niet zo moeilijk als je daar wat centjes mee kan verdienen. En dan is een radioprogramma wel leuk. Maar ik eh, wil toch ook eh, graag nog ergens eh, in een café nog ergens kunnen zitten. Of een leuk boek kunnen kopen. Of nog iets anders ermee doen. Dus dat is de reden. Cosmic Carnival, daar begonnen we trouwens mee met deze muziekboulevard van zondag 7 augustus. Ik kan in ieder geval vertellen dat het aardig loopt voor hun debuutalbum het geld wat ze hebben verzameld. De crowdfunding wat ze aan het doen zijn. En eh, daar eh, proberen ze dus eh, ja, zo'n 4500 euro te krijgen. Ik geloof dat ze nu nog een dag of zes hebben te gaan om dit voor elkaar te krijgen. En ik denk dat, dat ze dat ook wel voor elkaar gaan krijgen. iets van meer dan 3000 euro. Ik heb niet de exacte tussenstand gehoord en begrepen. Dus het, het zou zomaar kunnen dat daar al inmiddels de nodige verandering is gekomen. Natuurlijk eh, gaan we ook eh, wat andere... Ja, gaan we natuurlijk eh, veel meer aan dit soort muziek doen. Deze komende twee uur. Ehm, een ervan is een dame die hier ook geweest is. Een paar weken terug alweer. Ik denk een week of drie. was Ganna. Ganna van het Riet heet ze. ze had ineens een demo op haar bandcamp gezet. Die kon je dan voor een euro downloaden. En toen zei ze op een gegeven moment... Ja, hij is gewoon ook vrij te downloaden. Dus die 1 euro, ach, die scheld ik je wel kwijt. Nou, Leuk, zei ik op een gegeven moment. Maar dan eh, wil ik ook dat je hier even een paar eh, nummers komt spelen. Dat heeft ze wel gedaan. Alleen, we wachten nog op de permissie van Ghana zelf eh, over of het materiaal goed genoeg is om hier op de radio te kunnen laten horen. Het zijn allemaal nieuwe nummers. Waaronder dat ze dus ook het nummer wat je zo dadelijk gaat horen heeft gespeeld. Syrup en Rain. Dat is het nummer waar je nu ook naar luistert. Straks uh, nog veel meer singer-songwriters muziek hier bij Muziek Boulevard. Tussen 12 en 2 op de zondagmiddag. My mother keeps her eyes closed While brotherly for war breaking off our dusty heart. The sun is burning all the trees. It's not what summer should be like. was dat. En If You Only Knew van eh, een EP wat hij gemaakt heeft. Volgens mij is het eh, de laatste die hij heeft eh, uitgebracht. Waar hij is vrijdag aanstaande is hij in het Dolhuis te bewonderen in Haarlem. Tussen 8 en 9 s'avonds. Dan kun je hem live aan het werk zien. En hij zou, als het goed is, ook aan het eind van de optreden zich even mengen in het publiek. Want dan wil hij toch ook weten hoe het publiek dat heeft beleefd. Ehm, vorige week liet ik ergens los van... ja, ehm, eh, dat ik een eh, liedje van Sue the Night in mijn hoofd had zitten. Stay Close. En iedereen denkt van, wat is dat? Ja, nou, het is toch maar weer gebleken hoe, eh, hoe betrekkelijk het leven eigenlijk ook allemaal is. Maar als je gewoon heel dicht bij jezelf blijft dan denk ik dat het uiteindelijk allemaal goed komt. En daar heeft ze dus, uh, zij, Suus de Groot, want dat is uh, de drijvende kracht achter Soon Night, ehm, toch een liedje over gemaakt. Die heeft ze hier, hier bij ons toen gespeeld. En eh, omdat ik het toch, dat liedje ja, een beetje heel dicht bij me staat, heb ik hem toch maar weer eens even afgepoetst. En opnieuw in ja, de computer gestopt. Hier is Stay Close. En eigenlijk Stay Close to Yourself. Soon Night. Hier bij ons in de studio. It's no big deal to fall in love. It's simple when you got enough. But don't you give away your heart too easily. Cause you might give it all you got. But the one you love uses you And you won't know until it's done repeating. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself when love is found. yourself. never let your head hang down when there's a way, there's a way out. Commit yourself when love is found, but stay close to yourself. It's hard enough to share yourself, just make sure it's your better half, and for the rest, just keep yourself from pleasing. When you give away each breath, air until there's nothing left. Time to take a few steps back to see it. So never spread your love. Hamming was dat eh, met Green Eyed Man. Bracht de tijd om, eh, dat zeg ik, twee minuten voor half één. Inmiddels bij ZFM Zandvoort eh, in de Muziekboulevard. daarvoor hoorde je Suus de Groot. in de vorm dan met Sue the Night. Mm, met een nummer, steekloos. Vanmiddag speelt ze om twee uur in het Westerpark Fringe nou ja, ik, eh, dat, dat lijkt me een heel erg aardig eh, iets. Mocht je eh, dat, dat willen doen, dan zou ik er nu eens langzamerhand een beetje naartoe gaan. Je weet maar nooit of het een beetje druk is onderweg. Maar daar speelt ze. En niet alleen dan speelt ze, maar ze speelt ook ehm, op het Havenfestival. Dat is over een paar weken. Ik geloof over drie weken dan speelt ze daar in IJmuiden. Doet ze niet alleen. Dat doet ze samen met nog iemand. En diegene die, die dat doet, dat is degene die je nu gaat horen. Dat is Fabiana Dammers met de Girl You Love. Do I really need to have the money to be the girl you love. Do I really need to buy your world to heaven? my ass off, but you don't see it. You don't. if you say you do You wouldn't let me wait all the way through And if you say you do make up your mind like I just did mine. It's about time. Well, it's up to you. I'm feeling stare at his father Those are the rights of the estates Girls don't cry or the sun got his offered. How could one ever believe in this world So empty of moral chivalry and of justice How could one even believe in this world Filled with greed where once fall is another man's pleasure king's falling. Never put your faith in secrecy. Samson blinded by love for Delilah wanna believe that this world's so empty of raw chivalry and justice? How can one even bleed in this world till where lowest fall is another man? van Alaska waren dat met eh, Politics. Eh, vijf over half één. Daarvoor hoorde je trouwens de, de Love van Fabian eh, Fabiana Dammer. Zij doet samen met uh, Suus de Groot geloof ik twee nummers bij het Havenfestival. De een doet dan de leadvocalen en dan doet de ander de backing vocals. En later dan omgekeerd. Zo heb ik het begrepen uit het verhaal. eind van deze maand allemaal te zien in de haven van IJmuiden. En voor de mensen die dan nog iets willen, willen doen vanmiddag. Die kunnen dan dus bij diezelfde Suus de Groot kijken naar in het Westpark. Twee uur vanmiddag als ik het eh, goed begrepen heb. Eh, dat, eh, dat is dan even de, de dienstmededelingen die ik doe. dan ga ik gewoon weer verder met, met iets wat wij hier ook hebben gehad. Alex Wazinski heette de man, de goede man. En hij heeft dit nummer gemaakt bij ons in de studio. Hier is Expectations. Klinkt zoals je hem echt zou moeten horen in een, ja, in een soortement van studio bij ons hier. in kasten achterin. van uh, dat heeft ze toen ook eh, gespeeld tijdens de Grote Prijs van Nederland Theatertour. Waar ze deel uit van maakte. En dit was een nummer wat mij toch wel ja, aansprak eerlijk gezegd. Over mensen die in bejaardenhuizen zitten en dan op een gegeven moment ja, eh, alles proberen eh, terug te vinden in hun eigen herinneringen. Maar ook eh, ja, dingetjes die ze dan op willen bergen of wat dan ook. Dat, dat is een beetje de strekking min of meer van het verhaal wat, wat Eefje erbij vertelde. toen nog had ze geloof ik ook nog werk in de thuiszorg. Ik weet het niet helemaal precies hoe het, hoe het zat. maar dat, dat liet ze zijdelings en liet ze dat wel blijken. Maar tegenwoordig kan ze volgens mij aardig haar eh, bestaan eh, eh, vinden in de muziek. Want het gaat prima met, met Evius. Wordt vrij regelmatig gedraaid op de Nederlandse zenders. Dus dat, dat is niet zo'n ramp, mag ik eerlijkheidshalve bij zeggen. Weer terug naar, naar een band die ja, ook bezig is. Radio 1 had ik begrepen vorige week. Daar waren ze op te horen. en dan heb ik het over de band Scarlet May. Twee dames en één heer. En het nummer wat uh, ook uh, van, uh, op die nacht werd gezongen was dit. My glasses are broken, the door's left open You close a victim from the floor Empty bottles by my door And baby, what you had to go Winter's coming, it's getting cold you want somebody to keep you warm. The days are cold and the nights are long. It drops down my window. The dishes are done. The floor's cleaned up, but I'm walking around in this empty house. Outside my window, gray clouds. And baby, why'd you had to leave? and lonesome here beneath my sheets. Don't you want somebody to keep you warm? de dame, twee dames en één heer van eh, eh, eh, Scarlett May komen uit eh, Zuid-Holland. Eh, vorig jaar eh, trouwens in de voorronde van de Grote Prijs van Nederland meegedaan. En ze brengen een beetje jazz. Je zou bijna kunnen zeggen, het zou tussen 10 en 12 in het programma van Hans Zandberg, Fred Kroonsberg en Tom Hendricks wel in kunnen zitten. Dat, dat, dat, heeft er toch wel een beetje wat van weg. En zeker als je dan in de nacht naar muziek zit te luisteren, dan heeft dat zeker wel enige waarde. weer terug naar, naar een andere, maar dan mm, weer echt een folk-pop zou ik bijna zeggen. er komt iets van hem aan gedaan. Eh, ik heb het over eh, deze man, Kashmir Hakim. Foreign Worker. same old civil sound. what you say and turn their backs, whispering shades. A piece of breadless without the corners, be like a chew inside the borders, my friend. Find truthness hidden in their tones, so buried, buried bullets in speech, freedom of mind, free religion people can't find. Nothing lies between high and low, working class heroes in a cold sun. While rich is living, poor is giving, nickels ain't worth a dime no more. broadcasting live from a department store. It's the money war, and the name try to protect my son from your loose cannon. Don't call us up, we will call you. You're within hard years when the factory is true, friend. Place monuments to on your dead. What about the 35,000 on your men? Did you forget? Some play the chess without the pawns, stained black and white, Al dus Jori Zwart met Secretly Sleeping was dat. En daarvoor Kashmir Hakim met Foreign Worker. En dat eh, ging over de heimwee van eh, de mensen die hier eh, aan het werken zijn. En eigenlijk van oorsprong uit een ander land komen. En om daarmee zeg maar binding te houden met het, met het eigen thuisland. Om het maar zo te zeggen. Hier is John Carthouse tot aan het nieuws van 1 uur. me with I love you. A big smile under sky above you. summertime Until then I will be fine You lived your life your own way The things you did, the things you said And everything was not enough The open sea, the sky above faster, stronger I wish you were a little longer here But you were chasing dreams Chasing dreams With so much things to do in life Fun and friends and fly Memories your picture frame Things will never be the same you Higher, better, faster, stronger I wish you were a little longer here But you were chasing dreams Chasing dreams We shared our dreams and what we wanted I followed dreams but you, you haunted them love you for the friend you are, forever like a guiding star. The bigger I love, more and longer, you did the things you wanted to, no fear. Higher, better, faster, stronger, I wish you were a little longer here. But you were chasing dreams. We shared our dreams and what we wanted. I followed dreams, but you, you haunted them. I love you for the friend you are, forever like a guiding star.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 De politie is nog steeds massaal aanwezig in de wijk om de rust te bewaren. Gisteren trokken zo'n 300 buurtbewoners naar het politiebureau. Ze zijn kwaad over het doodschieten van een man van 29, afgelopen donderdag door de politie. De betoging liep al snel helemaal uit de hand. De bewoners gooiden met benzinebomen, staken twee politieauto's en een dubbeldekker in brand en vielen winkels aan. Die werden geplunderd en in brand gestoken. Bij de rellen raakten acht agenten gewond. Uit Syrië komen opnieuw berichten over aanvallen van het leger op steden in het midden en oosten van het land. Volgens mensenrechtenactivisten zouden daarbij tot nu toe zeven burgers zijn omgekomen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft president Assad gisteren in een telefonisch gesprek gevraagd om eind te maken aan het geweld tegen burgers. Het plaatsen van foto's en filmpjes van dieven op internet wordt niet altijd beboet. Ook als er volgens de letter van de wet sprake is van een overtreding. Dat schrijft staatssecretaris Steven in antwoord op CDA-kamervragen. Vorige week ontstond onrust over een wetsvoorstel... waarin het College Bescherming Persoonsgegevens de bevoegdheid krijgt... om boetes uit te delen aan burgers die beelden van criminelen op internet zetten. Sommige partijen reageerden verontwaardigd op dat plan. Hoewel het niet is bevestigd, wijst alles erop dat de ministers van Financiën van de G7 vandaag telefonisch overleg voeren over de onrust op de financiële markten. Het zou nog moeten gebeuren voordat morgen de Aziatische beurzen openen. De beurzen zijn wereldwijd gekelderd door de schuldencrisis in Europa en de VS. Politici uit de grote landen willen de rust op de markten herstellen om te voorkomen dat er een nieuwe recessie komt. Het weer nog, maar vanmiddag buien, maar hier en daar ook zon. Maximum temperatuur 20 graden. Morgen is het herfstachtig met buien en veel wind. Het wordt al een graad of 18. Dit was het NOS Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 10 kilometer vanaf Heemskerk. Dat is na een ongeluk terecht.